Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers blijft maar toenemen. Dat zegt UNICEF. Eind vorige maand zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvangplekken in Nederland. Dat zijn er zo'n 700 meer dan anderhalve maand daarvoor. UNICEF zegt dat de kinderen een belabberde toekomst hebben... meestal niet naar school kunnen en vaak in vieze omstandigheden leven. De hulporganisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen... zodat zij over gemeentes verdeeld kunnen worden... en dat ze daar betere opvang kunnen krijgen. De oud-leider van de Proud Boys moet 22 jaar de cel in... vanwege zijn rol bij de kapitoolbestorming. Het is de hoogste straf die tot nu toe is uitgedeeld aan een lid van die extreemrechtse groep. Bijzonder is dat Enrique Tarrio, zo heet hij, niet eens bij die bestorming was, zegt correspondent Rudy Bauma. Niettemin kreeg hij een hogere straf dan zijn luitenanten die vooraan stonden in die linies en letterlijk door ramen en ruiten gingen en het pad effende eigenlijk voor de overige bestormers. Die kregen niet meer dan eh, maximaal 18 jaar. Nou, Tarrio's straf zal met 22 jaar cel de zwaarst gestrafte eh, blijven eh, van in totaal 1100 verdachten, want de ernstigste aanklachten zijn nu allemaal wel behandeld. De hoogste straf tot nu toe was 18 10 jaar cel. Dario zegt zelf dat hij spijt heeft en dat hij nu denkt dat de uitslagen van de presidentsverkiezingen toch klopten. En vanaf vanavond kun je bieden op de piano, mantel en kroon van deze bekende zanger. Tonight I'm gonna have real good time. I feel alive. natuurlijk over Freddie Mercury van de band Queen. Mercury overleed in 1991 aan de gevolgen van AIDS. Hij was toen 45. Heel lang heeft er niemand aan zijn spullen gezeten... en zijn ze bewaard als een soort heiligdom. Maar nu worden meer dan 1500 objecten geveild. Zoals zijn kunst, handgeschreven teksten en iconische kostuums. Een deel van de opbrengst gaat naar twee AIDS-stichtingen.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 Vergeleken met maart zijn veel producten al goedkoper. Vooral groente en fruit zijn in prijs gedaald. In de noodopvang zitten steeds meer kinderen en alleenstaande minderjarigen. Eind vorige maand waren het er bijna 4000, zo'n 700 meer dan in juni. Volgens UNICEF zijn hun ontwikkeling en veiligheid in gevaar. De Britse regering wil de Russische Wagner-groep op de nationale terreurlijst zetten. Als het plan doorgaat wordt het strafbaar om de groep te steunen. In Frankrijk en Oekraïne is dat al zo.